ondanks de VN-resolutie die gisteren is aangenomen... Volgens die resolutie is er een vliegverbod van kracht en moet de VN al het mogelijke kunnen doen om de bevolking van Libië te beschermen. De Arabische nieuwszender Al Arabiya meldt dat er zware bombardementen zijn uitgevoerd op de stad Misrata in het westen van Libië. De troepen van Gaddafi hebben ook de stad Benghazi omsingeld. Er zou vannacht een aanval op die stad worden uitgevoerd, maar die is uitgesteld. Volgens een zoon van Gaddafi zijn er anti-terreureenheden de stad ingestuurd om opstandelingen te ontwapenen. Het is nog niet duidelijk wanneer de internationale interventie begint. Nederland is in principe bereid om mee te doen aan die interventie. Volgens minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft Nederland aangezegd en moeten we nu ook B zeggen. Japan slaagt er nog altijd niet in om de oververhitte reactoren van de Fukushima-centrale goed te koelen. Met hoogwerkers en brandweerwagens wordt er zoveel mogelijk water opgespoten. De stralingsniveaus rond de centrale zijn onverminderd hoog. Dat is ook het geval op een afstand van 20 tot 30 kilometer... waar de bewoners nog niet weg zijn. De Verenigde Staten hebben hun burgers en militairen opgeroepen... op minstens 50 kilometer afstand te blijven. Naar verwachting zal het nog weken duren voordat de situatie in Fukushima onder controle is. De begroting van de EU zal volgend jaar opnieuw stijgen. Dat zegt eurocommissaris Lewandowski in een interview met de NOS. Afgelopen jaar verzetten Nederland en Groot-Brittannië zich tegen de stijging van de begroting. Die zou toen net 6% stijgen, maar premier Rutte en premier Cameron wisten dat te beperken tot 2,9%. Volgens Lewandowski is dat nu niet genoeg. Het weer, is bewolkt en vrijwel overal droog.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 Caught up in your wishing well, your hopes inside. ZFM. feeling that Friday's famous for. Yeah, I'm looking for some action it's hard to kill. remember flashing like a show star. Pick up everything, mommy Down south, I know you're bouncing right.